In Zuid-Soedan woedt een machtsstrijd tussen president Kier en zijn voormalige vicepresident Machar. Er zouden vanwege het geweld 200.000 mensen op de vlucht zijn. Er is nu wel vredesoverleg aan de gang in Ethiopië. Koning Willem-Alexander en premier Rutte gaan naar de Olympische Winterspelen in Sochi. En ook koningin Maxima en minister Schippers van Sport gaan mee. Op zijn persconferentie zei Rutte dat hij niet ziet in een boycott. Volgens hem is een dialoog aangaan veel beter. De delegatie naar Sochi ligt gevoelig vanwege de schending van mensenrechten in Rusland. De slachtoffers van oud-neuroloog Janssen Steur nemen geen genoegen met de uitspraak van het regionaal Tugcollege voor de gezondheidszorg. Dat berispte vandaag oud-bestuursvoorzitter Ruud Raamaker van het Medisch Spectrum Twente. Volgens het college heeft hij geprobeerd om een aantal klachten rond oud-neuroloog Janssen Steur in de doofpot te stoppen. Raamaker zei tegen de inspectie voor de gezondheidszorg dat er niets aan de hand was in zijn ziekenhuis, terwijl het onderzoek nog liep. Letselschade-specialist Imed Drost vindt die uitspraak niet voldoende... omdat Raamaker niet is gestraft voor het achterhouden van informatie bij patiënten. Op Schiphol zijn gisteren twee Bolivianen opgepakt die meer dan 100.000 euro naar Madrid probeerden te smokkelen. Ze worden verdacht van witwassen. Tijdens een controle bij de gate bleek dat een van de mannen meer dan 10.000 euro op zak had. Zijn reisgenoot zat al in het vliegtuig. Hij probeerde daar op de wc briefjes van 500 in een prullenbak te verstoppen. Het weer. In de loop van de avond en vannacht in het westen regen. De temperatuur daalt tot in het oosten 2 graden.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 24e jaar alweer van de hitlijst. Tweede aflevering daarvan, 10 januari 2014. 15 stijgers, 1 zittenblijver, 20 dalers, 4 nieuwe binnenkomers. Dat is een beetje het overzicht van de lijst. One Direction Best Song Ever stond er 15 weken in. Taylor Swift, Ed Sheeran, Everything Has Changed stond er ook 15 weken in. En 14 weken Miley Cyrus Weekend Stop. En met Wrecking Ball stond diezelfde Miley Cyrus er 11 weken in. Jesse G en Thunder, Robbie Williams en Go Gentle... zijn beide de snelste stijger. 12 plaatsen winst deze week. En Katy Perry met Roar was de snelste daler. Zij zakte er 10. Langs genoteerde diezelfde Katy Perry, maar ook Ellie Golding, Burn... alweer 14 weken in de lijst terug te vinden. 10 januari vinden we natuurlijk ook in den geschiedenisboeken... 1863. De metro van Londen maakt haar eerste rit. Het was toen de eerste ondergrondse ter wereld. 1978, een nachtelijke puzzelrit per auto... georganiseerd door de VPO, radiomaker Willem de Ridder...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 En daarvoor Leona Lewis. One More Sleep in haar derde week van 23 naar 21. De mannen van Bastille en Of The Night doen goed deze week. Vier weken staan ze nu in de lijst. Vorige week 26, deze week terug te vinden op nummertje 19. Met Of The Night. you of your pain This is gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, i nowhere safe. When tears aren't big enough, our love turns into hate. It's a life alone and a death. take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly. but I know what's right. to, but I know what's right for weken lang staan ze nu in de lijst van Europa, Coldplay en Atlas. Maar ze zakken wel van 12 naar 14 op nummer 20. Celine Dion, Love Me Back to Life. Vijf weken in de lijst, twee plaatsen winst voor haar. En uh, Bastille of the Night in de vierde week omhoog van 26 naar 19. Lady Gaga, R. Kelly, Do What You Want zakken drie plaatsen in de negende week. Een Bird, eh, Birdie met Wings Vorige week nog op 11, deze week terug te vinden op 17. Van 13 zak het naar 16, Conor Maynard, Are You Crazy? Gary Barlow, Let Me Go, in de vierde week omhoog van 21 naar 15. En Coldplay Atlas, 12 weken lijst, zak het van 12 naar 14. James Arthur, You Nobody Till Somebody Loves You staat 9 weken in de lijst. Zak van 10 naar 13. En Lord and Royal in de negende week zakkend van 9 naar 12. One Direction, Story of My Life, 8 weken in de lijst, zak het van 7 naar 11. En ook voor de nummer 10 is het zakkend, want vorige week nog 8 en deze week terug te vinden op nummer 10. In de achtste week Katy Perry, Unconditionally. Een plaat die wel omhoog gaat, die is van Ellie Golding. How Long Will I Love You? Zes weken in de lijst, vorige week 20, deze week nummer 9. En straks de nummer 8, vorige week 16, Cherloy T.I., I Wish. How long will I love you? Long as stars above you longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to. stars above you started like the crew gone crazy. I'm not sure what kind of fella you like, but I can get you paradise, heaven, however you like. I'm talking solitaire, iced out, red watch necklace. Ain't no talking reckless, girl. I'm certified, respect it, girl. You like to run your mouth when you about to learn a lesson, girl. Yeah, you the one, but I replace you in a second, girl. And I ain't even trying to see you naked, girl. Wait, that go, exaggerate. Clearly carried away, but what I'm saying, you can true that. I wanna be wherever you at. So you wishing you could kiss me? Do you really wanna do that? Eh, make a wish, girl. Yeah, I wish I in de zevende week voor Cher Lloyd en T.I. I Wish. Omhoog van de 16 naar nummer 8 toe. En deze man doet het nog iets beter in zijn vijfde week.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 Zeven weken lang in de lijst, vorige week op drie. Deze week zak het naar nummer vijf, Elastic Heart. En straks op vier een plaat die wel allemaal gaat in de vijfde week van zes naar vier, Storm Queen. stond hij daarmee nog op eh, nummer 6. Deze week omhoog naar 4. En van 5 naar 3 in de zesde week gaat Lily Allen. Somewhere Only We Know. Dat is de nummer 3 van deze week. Straks op 2 Little Mix weer met Move deze keer. De zevende week voor hun. my birth weken geleden kwamen ze de lijst binnen. Little Mix en Move. En in deze zevende week gaan ze omhoog van 4 naar 2 toe. voor Lily Allen, Somewhere Only We Know. Deze week één zitten blijven in de lijst.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 But until then, drums get killed, and I'm coming straight at MCs.